Drie uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat de komende tijd 22.000 banen schrappen. Dat betekent dat 1 op de 6 banen bij het bedrijf verdwijnt. De Duitse maatschappij heeft in het tweede kwartaal 1,5 miljard euro verlies geleden. Door de coronacrisis moesten bijna alle vliegtuigen aan de grond blijven. De reorganisatie komt bovenop eerdere bezuinigingen... toen enkele duizenden banen verdwenen... Lufthansa is een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Europa. De afgelopen 24 uur zijn er volgens cijfers van het RIVM in Nederland 601 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Gisteren waren dat er 426. Er is één nieuwe ziekenhuisopname bijgekomen en nul sterfgevallen. De Nederlandse reddingswerkers in Beirut wachten nog op een akkoord van de Libanese autoriteiten voor hun zoektocht naar overlevenden. De groep zou eigenlijk om 11 uur al beginnen, maar er is nog geen toestemming. Het team van Nederlandse vrijwilligers gaat eerst het gebied verkennen... en daarna contact zoeken met onder meer Franse reddingswerkers. Frankrijk wil Libanon helpen, maar stelt wel voorwaarden. Dat heeft president Macron gezegd bij zijn bezoek aan de Libanese president Aoun. Hij zei dat los van de explosie de crisis in het land een groot probleem is. Volgens Macron is zijn bezoek een gelegenheid voor een stevige dialoog met de politiek leiders van Libanon. De fitnessbranche zegt 140 miljoen euro steun nodig te hebben. Zonder steunpakket haalt 1 op de 7 sportscholen het einde van het jaar niet, zegt branchevereniging NL Actief. De sportscholen moesten tot 1 juli hun deuren gesloten houden, wat veel geld kostte, zegt de branche. Daarnaast hebben veel sportscholen klanten die hun abonnement doorbetaalden beloofd om de kosten te compenseren. Het weer volop zon, het blijft droog, er staat weinig wind. Op veel plaatsen tropisch met temperaturen tussen de 30 en 34 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog en nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you somebody So don't tell me it's too late Hearts are made to bend Baby, please don't let me break it I knew I should've stayed Cause now you're moving on And I don't know what to say Cause you been lonely.